Jongeren van 14 zijn van alle leeftijdsgroepen het vaakst dragen van de W-bacterie. Als zij zijn gevaccineerd is de rest van de bevolking ook beter beschermd, zegt de Gezondheidsraad omdat het aantal infecties met type W toeneemt... worden dit jaar en volgend jaar al eenmalig in totaal 1 miljoen jongeren ingeënt. Bij type W is de kans op ernstige infecties groter dan bij andere varianten. Patiënten belanden vaak op de intensive care en bijna 1 op de 5 overlijdt. In de Verenigde Staten geldt vanaf eind maart een verbod op zogeheten bumpstocks. Dat is een opzetstuk waarmee een semi-automatisch geweer in een mitrailleur verandert. De bumpstocks mogen niet meer verkocht worden... en mensen die er alleen hebben moeten die inleveren of vernietigen. Het verbod was al aangekondigd door president Trump. De opzetstukken werden omstreden na de aanslag vorig jaar in Las Vegas... waarbij een man vanuit een hotelkamer 58 mensen doodschoot. De Amerikaanse wapenlobby is teleurgesteld over het verbod. Amateurvoetballers van OD59 hebben gegokt op hun eigen wedstrijd tegen FC Emmen in de KNVB-beker. Dat meldt een bron binnen de club aan de NOS. Ook beelden uit de kleedkamer wijzen in die richting. De spelers ontkennen, maar de trainer geeft toe dat er geld is ingezet. De club uit Heemskerk won eind oktober verrassend van Emmen met 1-3. De amateurvoetballers zouden met het gokken duizenden euro's hebben verdiend. Gokken op eigen wedstrijden is volgens de regels van de KNVB verboden en kan leiden tot een schorsing. Het weer, het is regenachtig bij een graad of 4. In de ochtend droog, smiddags meer bewolking en vooral aan de kust kans op een bui.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 Cause I do Shake it body now to the ground. Let's dance. Let's shout. Shake to the ground. Let's dance. Let's shout. Shake to the ground. Let's dance. Let's shout. Shake to the ground. Dan wenst jullie allemaal fijne dagen en...